Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen zijn zeker drie doden gevallen. Ook raakten vier mensen zwaar gewond. Het incident gebeurde op een feest in de binnenstad... ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Solingen. De dader is op de vlucht geslagen, waarna de politie een klopjacht begon. Er is nog niemand aangehouden. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de stad... De autoriteiten van de West-Duitse stad vragen inwoners uit het centrum weg te blijven. Artsen in zeven landen zijn begonnen met het testen van een longkankervaccin. Deskundigen zijn positief en noemen de prik baanbrekend... omdat het vaccin volgens hen mogelijk duizenden levens kan redden. De prikken worden nu getest op 130 patiënten in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het gaat om longkankerpatiënten in verschillende stadia. Het kan nog jaren duren voor het vaccin op de markt komt. Longkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. In Nederland krijgen jaarlijks bijna 15.000 mensen de diagnose. Op het Griekse eiland Samos is een Nederlandse vrouw van 65 vermist geraakt nadat ze was gaan wandelen. Hulpdiensten hebben de omgeving uitgekampt met drones en speurhonden. Daarbij is de telefoon van de vrouw teruggevonden. Familie en inwoners maken zich grote zorgen, ook vanwege de hoge temperaturen op Samos. Die lopen op tot zeker 38 graden. Komende ochtend gaat een Nederlands zoekteam meezoeken naar de vermiste vrouw. De Amerikaanse onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy... heeft zijn steun uitgesproken voor de republikein Donald Trump. Kennedy trekt zich terug uit de, race in tien belangrijke swing states. Dat zijn staten waar republikeinen en democraten gelijk opgaan... Hij doet dat zodat zijn aanhangers daar dan op Trump kunnen stemmen. Het weer. Vannacht kan in het zuidoosten wat regen vallen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 14. Komende dag eerst bewolkt, later meer zon en 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag onweersbuien met kans op hagel en windstoten.